Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. PVV'er Martin Bosma heeft zich officieel gemeld om de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer te worden. Al twee keer eerder heeft hij dat geprobeerd, maar toen greep hij mis. Donderdag kiest de Tweede Kamer een nieuwe voorzitter. Andere kandidaten zijn GroenLinks-PVDA'er Tom van der Lee... en verwacht wordt dat VVD-Kamerlid Rolien Kamminga... die nu tijdelijk voorzitter is, zich ook kandidaat zal stellen. In Groningen hebben vannacht drie mannen met een bivakmuts... bijna een jongen van 19 ontvoerd. Volgens de politie probeerde dat drietal de jongen onder dreiging van een wapen een auto in te trekken. Maar dat mislukte en daarna gingen ze er rennend vandoor. Mensen in Hongkong kunnen vandaag naar de stembus. Het gaat om verkiezingen voor de districtsraad. Dat is een soort van gemeenteraadsverkiezingen. Maar veel valt er niet te kiezen. De kandidaten zijn namelijk goedgekeurd door de Chinese regering... vertelt correspondent Sjoerd en Daas. Of je dit nog verkiezingen kan noemen, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, de Hongkongers mogen naar de stembus in elk geval... maar ze mogen alleen kiezen voor door Peking geselecteerde kandidaten. De oppositie is aan de kant geschoven of zit in de gevangenis. En het is een gekkenhuis bij egelopvangcentra door heel het land. Volgens een rondgang van persbureau ANP komen er aan de lopende band verzwakte egeltjes binnen. Moeder-egels hebben dit jaar laat jonkies gekregen. En daardoor zijn er veel egels nog veel te klein en ook niet sterk genoeg om de winter te overleven. Marja heeft het er ook maar druk mee. Zij voedt de dieren bij, maar ze kan het inmiddels niet meer in haar eentje aan. Minimaal, als het kan, eh, drie keer flesje per dag. Ik denk dat we op dit moment wel op 60 egels zitten. Eh, je moet dus heel geduldig zijn. En, nou, en dan moet je gaan zitten met zo'n beestje. Nou, dan ben je misschien een, een, kwartier, een half uur bezig... en dan moet je er nog een stuk of tien. Nou ja, en dat drie keer per dag, ja, reken maar uit. Dat, dat gaat absoluut niet lukken. En daarom doet ze een oproep voor moeders. Mensen nemen dan tijdelijk een egeltje mee naar huis. En daar is inmiddels al goed op gereageerd. Dan nog het weer, vooral in het midden en het noordoosten regen. Het waait ook flink, vooral aan de kust. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken droog, met wat zon. Graadje of 9 is het. En tegen de avond komt er opnieuw regen aan.